Utrecht is de eerste provincie waar BBB definitief niet in het bestuur zit. En dat ondanks de enorme overwinning van die partij. Politiek verslaggever van RTV Utrecht Rick Plantinga heeft de onderhandelingen gevolgd. Ze hebben het eh, twee maanden geprobeerd. Ze gingen eerst praten met GroenLinks. Die gesprekken die klapten uiteindelijk op de, de energietransitie. Toen hebben ze het vervolgens nog over rechts geprobeerd. Met voornamelijk rechtse partijen. Ook dat ging niet door. En toen ik dezelfde avond dat eh, dat niet doorging... hebben de VVD en GroenLinks besloten om uit het voortouw te nemen. GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA gaan nu besturen. Lange files bij een aantal pompstations in Nederland vandaag. Er was een speciale actie waarbij je op 22 plekken 22 minuten lang kon tanken voor de prijs van 22 jaar geleden. Onder meer in Eindhoven stonden vanochtend vroeg al 50 automobilisten in de rij. Sommigen hadden hun wekkertje al om 6 uur gezet, maar niet iedereen. Ik heb hem nog, mooi man. Hoe laat stond jij in de rij? Eh, volgens mij pas om 5 van 9. Dus het kan wel, je hoeft niet per se om 6 uur hier te staan. Zeker niet op zondag, geweest. Ja, de eerste 40 hadden geluk. Eh, die konden benzine tanken voor 1,15 euro per liter of diesel voor 85 cent per liter. Dan nog het weer. Soms komt er een wolk voorbij, maar verder is het zonnig. Het waait stevig en in het noorden kan er lokaal misschien een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 grote benen, baseball jasje op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 的吻。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 gekropen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 it's on her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 mate, it's a different world. Go on find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. rule. Go on, find the girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright.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 Cause you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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomer. did it wrong That's why I wrote this song This type of modern life Is it for me?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 desde jouw keuze ZFM.